Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het dodental na een heftige storm in Libië kan nog enorm oplopen. Dat zegt de burgemeester van de stad Derna. Daar braken twee dammen door en daar is de ellende het grootst... vertelt deze journalist die het gebied goed kent. Inmiddels zien we op satellietbeelden dat bijna de helft van Derna... onder water is komen te staan waardoor dat storm Daniel er doorheen heeft geraast. En Ehm, hij weet ook dat op dit moment nog ontzettend veel lichamen geborgen worden. De reddingsmedewerkers, in Derna op dit moment aan de grond, die zeggen ook... ja, de lichamen die blijven onafgebroken uit de zee aanspoelen aan de kust. Een van de regeringen in Libië zegt dat er meer dan 5000 doden zijn... maar de burgemeester van Derna denkt dus dat het uiteindelijk wel om 20.000 mensen kan gaan. Hij vraagt om lijkzakken en hulp bij het bergen van alle lichamen... want ze kunnen het in de stad niet meer aan. De politie in Groningen heeft vanochtend iemand opgepakt voor een schietpartij. Vannacht werd er in het uitgaansgebied geschoten. Twee mensen raakten gewond. Hoe het nu met hen gaat is niet duidelijk. En in het huis van oud-Jumbo-baas Frits van Eert zijn vorig jaar stapels geld gevonden. Volgens het FD gaat het om honderden briefjes van 200 en 500 euro. Van Eert wordt verdacht van witwassen. Om de stapels cash zaten elastiekjes gerold. Dat is allemaal gecheckt op DNA. Volgens de krant heeft dat niks opgeleverd. En uniformen in schutkleuren, broeken, shirts met lange mouwen en gevechtslaarzen. In Oekraïne is een tekort aan kleding voor vrouwelijke militairen. Er is vooral behoefte aan waterdichte spullen en kleinere maten. Deze luitenant-kolonel vertelt hoe vervelend het is als kleding niet goed past. Het eh, hindert enorm als eh, een broek te groot is en is opgerold. Ehm, als iemand heel snel uit een gevechtsvoertuig moet springen dreigt iemand dan te struikelen met een te grote broek. Als je een jas heel vaak hebt opgerold, word je steeds breder... en kun je uiteindelijk niet meer richten. Defensie in ons land heeft daarom gevechtskleding ingezameld... en die spullen worden vandaag met een vrachtwagen naar Oekraïne gebracht. Het weer nog, eerst op sommige plekken wat mist. Daarna droog met wat sluierwolken, maar vooral veel zon. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland beginnen de files langzaam en zeker alweer af te nemen. De meeste vertraging heb je daar nu nog altijd op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopen De Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file rijden en een kwartier vertraging. En de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en knopen Rijnsweert 7 kilometer file en een 10 minuten vertraging. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. ZFM. ZFM's antwoord. 106.9 FM. such a wonderful feeling. You said I can have it. What you gotta give me, baby? Let me know you for real. You put me in the mood, girl. You really changed my attitude. So now what you gonna do? You're my desire, girl. You set my soul afire, girl. You take me higher, higher. et je t'ai cru. life. feeling goes on truck and ride.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 One day I'll get fat and sit in my chair like about all the grass between your toes. It's a part of you and a part of me. La la la la, where are the ladies with all these epigravies for a drink?